Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse schuldenakkoord. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die tegen elke verhoging van het schuldenplafond zijn... en die nog meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen... vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. De Senaat stemt vanavond om 6 uur Nederlandse tijd over het schuldenakkoord... maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Bij een explosie op een speedboot in het Alkmaardermeer in Noord-Holland zijn negen mensen gewond geraakt, onder die vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje toen de motor ontplofte bij het starten. Een volwassene en een kind worden behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. De anderen zijn opgevangen in ziekenhuizen in de buurt. De vergadering van de VN-veiligheidsraad over Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad kwam bij elkaar vanwege het bloedige geweld van de afgelopen dagen. Zeker 100 anti-regeringsbetogers zouden door het leger zijn gedood. China en Rusland zijn tegen een veroordeling van het Syrische regime... omdat ze vrezen voor militaire ingrijpen. Het Westen weerspreekt dat. vandaag vergadert de Veiligheidsraad verder over Syrië. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kunduz zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De aanslag was in een gebouw waarin ook een beveiligingsfirma is gevestigd. Die werkt voor een Duitse organisatie. Het is onbekend of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn. In Kunduz is ook een Nederlandse politietrainingsmissie gestationeerd. Bij de Olympische Spelen in Londen van volgend jaar worden 27.000 agenten en bewakers ingezet. Volgens de Londense politie zijn die nodig om de Spelen veilig te laten verlopen. Daarnaast komen er overal detectiepoortjes, wordt op vliegvelden strenger gecontroleerd en komen er duizenden extra beveiligingscamera's. Het weer, flinke zonnige periode. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 You could be walking down the street, should your chance to meet. parties we was hanging in. Some guys were putting them down, pulling them round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.